Femke huis met het NOS Journaal. Kamer voor Doden. In Breda is een 41-jarige vrouw een paar dagen vastgehouden in haar eigen woning. Ze wist vanmiddag te ontsnappen door een badjas aan een raam vast te knopen. Op die manier kon ze naar beneden klimmen. Tijdens de gijzeling is de vrouw geschopt en geslagen. De twee mannen die de vrouw vasthielden zijn bekenden van haar. De politie heeft een inval gedaan in de woning, maar daar was niemand meer. De toedracht van de gijzeling is nog onduidelijk. Irak heeft de Verenigde Staten verzocht om luchtaanvallen uit te voeren in de strijd tegen de radicaal-islamitische rebellen van ISIS. De Iraakse premier Maliki heeft al vaker gevraagd om steun van Amerika bij het bestrijden van rebellen. Voor zover bekend vraagt Bagdad nu voor het eerst om concrete hulp. President Obama overlegt vandaag met de leiders van het congres over mogelijke steun aan Irak. Het weer, het is bewolkt, af en toe wat motregen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen en vrijdag is het wat frisser, bewolkt met motregen, een bui of af en toe zon.